vandaag vrij zonnig, maar in het noorden kans op een bui. Het wordt zo'n 9 graden. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. special about was five, you were three We were dancing in the street And you looked just like an angel You looked up beside the sky Saw the birds, I wondered why They could fly away so high In the morning I would wake And my heart just couldn't wait To play in your backyard show And I couldn't wait to see you again It's you and me Thinking about it all and how it ends sometimes Was it wrong?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 camera. You can see you in that bitch shit, September. bitch nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blew up too. I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin you. You say You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo won't you? Cock the gun too. Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh?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 In Syrië zijn de eerste waarnemers van de Verenigde Naties aangekomen... die gaan toezien wat het staakt het vuren. De groep waarnemers groeit de komende dagen uit tot 30. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de Syrische regering opnieuw dringend gevraagd... de wapenstilstand in acht te nemen. Bestand ging donderdag in, maar dit weekend waren er berichten over aanvallen van zowel het leger als de oppositie. Het plan van VN-gezant Annan is om uiteindelijk 250 VN-waarnemers naar Syrië te sturen. Maar daarvoor is wel een nieuwe resolutie nodig van de VN-veiligheidsraad. De Tilburgse SP-fractievoorzitter Slegers heeft haar functie neergelegd. Ze weigert sinds 2009 de SP-regel op te volgen dat ze een deel van haar raadsvergoeding afstaat aan de partij. Haar weblog schrijft Slegers dat ze zonder het af te dragen raadsgeld geen redelijk gezinsinkomen zou hebben. Slegers stelt haar zetel ter beschikking aan de partij. Handsfree telefoneren is voor automobilisten net zo gevaarlijk als bellen met de telefoon in de hand. Dat zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid na onderzoek. Het gevaar voor automobilisten zit hem vooral in het feit dat ze hun aandacht minder op de weg richten als ze aan het bellen zijn. Daardoor loopt de kans op een ongeluk op. Het vasthouden van het telefoontje speelt daarbij nauwelijks een rol. Zo'n 30% van de verkeersdeelnemers is onderweg bezig met iets anders dan het verkeer. En afleiding is wereldwijd de oorzaak van 5 tot 25 van de auto-ongelukken. In El Salvador is afgelopen zaterdag niemand vermoord. Dat is voor het eerst in drie jaar, want in die periode werd elke dag minstens één iemand gedood. El Salvador wordt geteisterd door geweld van drugscriminelen. Bendes zorgen voor gemiddeld 18 moorden per dag. President Funes zegt dat de eerste moordloze dag in drie jaar tijd te danken is aan veiligheidsmaatregelen van zijn kabinet. Het weer in het binnenland helder en kans op lichte vorst.